Jelle Seubring met het NOS-journaal. Producten uit Canada, Mexico en China worden in de Verenigde Staten een stuk duurder. President Trump heeft importheffingen aangekondigd. Er komt 10% bovenop de al bestaande heffingen voor China... en de importheffing voor Canada en Mexico wordt 25%. Trump wil met de maatregel het leven van de gewone Amerikanen goedkoper maken... maar verwacht wordt dat de nieuwe importtarieven alleen maar leiden tot hogere prijzen. Canada en Mexico reageren fel op de aangekondigde importheffingen. De Canadese premier Trudeau heeft aangekondigd dat er ook een 25% heffing komt op alle Amerikaanse producten in Canada. Ook roept hij inwoners op om vooral Canadese producten te kopen en in eigen land op vakantie te gaan. Mexico heeft ook maatregelen aangekondigd en China wil de nieuwe heffingen gaan aanvechten bij de Wereldhandelsorganisatie. De verdachte en het 11-jarige slachtoffer van de dodelijke steekpartij in Nieuwegein gisteren kenden elkaar zeer waarschijnlijk niet. Dat zegt de politie. De verdachte werd kort na het incident aangehouden. Het is een man van 29 van Syrische afkomst. De politie onderzoekt de zaak en kijkt daarbij ook naar de eerdere meldingen van verward gedrag die over de man zouden zijn gedaan. In het noordoosten van Australië zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Tot nu toe is er één iemand omgekomen toen een reddingsboot waarin de persoon zat omsloeg. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval in de deelstaat Queensland. In 24 uur tijd viel, er meer dan 700 mm regen. En in de eredivisie hebben de clubs gisteravond in alle wedstrijden gelijk gespeeld. PSV speelde een 3-3 gelijkspel tegen NEC... Ereveen en Fortuna Sittard scoorden allebei twee keer, waardoor het eindigde in 2-2. En Pek tegen Utrecht werd 3-3. Het weer, het vriest een paar graden. Op de meeste plekken is het helder, maar in het noorden is er lokaal kans op mist. De ochtend begint grijs en bewolkt, maar later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan een graad of vijf.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 Give my life, give my life, give my life to be in the book of love. There's a mother's eyes looking at her child. is everywhere, yeah. Love everywhere you are. finding traces You're back with the girl in gold lay, your ole. Yeah. This is the key that makes us wind up when the beat but the girls want to know why boys like us so much. They like the way we dance, they like the way we work, they like the way they land. It's going across my shirt. They like the way my pants, it complements my shape. They like the way we react every time we every time thinks you're fine and stuff, but does he know how to wind you up?